In een reactie zegt president Santos dat de wapenstilstand met de FARC van kracht blijft... en dat de regeringsonderhandelaars teruggaan naar Cuba om de uitslag te bespreken met de guerrillabeweging. beweging Minister Koenders heeft aangedaan gereageerd op het overlijden van de Nederlandse fotograaf Jeroen Oerlemans. Koenders noemt Oerlemans een journalist die doorging waar anderen stopten. Dat Oerlemans hiervoor nu de allerhoogste prijs betaalt is volgens Koenders diep triest. De fotograaf is zich gisteren in de Libische stad Sirte doodgeschoten door een sluipschutter. Allochtonen worden vaak ten onrechte staande gehouden door de politie. 40% van de controles die agenten doen omdat ze criminaliteit vermoeden, valt niet te rechtvaardigen. Blijkt uit een rapport dat later vandaag verschijnt. Een op de drie onderzochte controles is gebaseerd op een vermoeden van de agent dat er iets aan de hand is. Volgens de onderzoekers zijn agenten zich te weinig bewust van de impact van een controle. Duizenden kinderen zitten volstrekt onnodig thuis, omdat sommige scholen en gemeenten te weinig doen om een passende onderwijsplek voor hen te vinden. Dat zegt oud-kinderombudsman Mark Dullaert in de Volkskrant. Een van de knelpunten is de slechte samenwerking tussen gemeenten, scholen en jeugdzorg in sommige regio's. Een ander probleem is de angst van scholen voor een aanzuigende werking als een kind wel goed wordt geholpen. Agenten hebben geregeld last van fouten in het nieuwe navigatiesysteem in politieauto's en daardoor gaat kostbare tijd verloren. Dat meldt het AD. Het apparaat geeft onder meer onlogische routes aan en de schermen lopen soms vast. De problemen zijn bekend bij de korpsleiding van de nationale politie. Het weer, nog een enkele bui, geleidelijk steeds meer zon en vanmiddag is het bijna overal droog.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 Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen Knopende Hoek en Knopend Raasdorp 5 kilometer door een ongeluk. A6 Lelystad Muiden 11 kilometer file tussen Almere Buitenwest en Muidenberg. A7 ten Oeversaandam. Tussen Hoorn Noord en Purmerend Noord 6 kilometer file. A9 Alkmaar Amstelveen tussen Akersloot en Beverwijk 4 kilometer. Tussen Heemskerk en Knopend Velsen 5 kilometer. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Ochten en Tiel 4 kilometer file. A15 Nijmegen Rotterdam Rotterdam tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam 2. A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost 4 kilometer.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 Maar nu eerst het NOS.